van 7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is koning Abdullah overleden. Hij was 90 jaar. Zijn functie is overgenomen door zijn halfbroer Salman. Abdullah was officieel koning van Saoedi-Arabië sinds 2005... maar hij leidde het land ook al de 10 jaar daarvoor... wegens ziekte van zijn voorganger koning Fahd. Abdullah probeerde het conservatieve land te moderniseren... maar hij was vooral pragmatisch. Hij onderhield goede betrekkingen met het Westen. President Obama heeft meteen zijn condolences overgebracht. Hij noemde het sterke partnerschap tussen Amerika en Saoedi-Arabië onderdeel van de erfenis van koning Abdullah. Nederlanders doen iets meer aan sport dan tien jaar geleden. 56 sport iedere week. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral wandelen, hardlopen en fitness zijn populairder geworden. Een kwart van de Nederlanders sport niet of nauwelijks. Mensen die dat wel doen sporten steeds vaker alleen of in zelfgeorganiseerde groepjes, zegt het SCP. In het supportershome van Ajax vlak bij de Amsterdam Arena is brand uitgebroken. Volgens de brandweer is er veel rook en zal de schade behoorlijk zijn. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer gaat het supportershome voorlopig niet in, maar probeert het vuur van buitenaf te blussen. Het vuur is inmiddels onder controle. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Cuba over toenadering zijn positief verlopen en bieden zicht op verdere onderhandelingen. Dat zegt zowel de Amerikaanse ambassadeur als haar Cubaanse collega na de tweede en laatste dag van onderhandelingen in Havana. Er blijven wel grote meningsverschillen over de mensenrechten, maar in de komende weken prikken Cuba en de VS een datum voor verdere gesprekken over normalisering van de verhoudingen. Het weer, het vriest, plaatselijk is er mist, vooral in het noorden kans op gladheid. Overdag opnieuw bewolkt, soms wat zon en het wordt een graad of twee. In het weekend in de middag iets warmer, maar ook meer regen.